Mark Visser met het NOS Journaal. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft een commissie ingesteld... die de strijd moet aangaan met de wijdverbreide corruptie in het land. Zijn zoon, de kroonprins, gaat de campagne leiden. Die lijkt meteen te zijn begonnen, want er zijn elf prinsen... vier ministers en tientallen oud-bewindslieden opgepakt. Verder is er een belangrijke rivaal van de Saudische kroonprins op een zijspoor gezet... Het is de oud-kroonprins die het hoofd was van de Nationale Garde. Die gaat onder meer over de beveiliging van de koninklijke familie... en de heilige plaatsen Mekka en Jeddah. Tijdens de wedstrijd Barcelona-Sevilla is er door het publiek op de tribunes geprotesteerd. Er werden leuzen gescandeerd en spandoeken getoond... waarin werd opgeroepen tot gerechtigheid en vrijheid... Aanleiding is de arrestatie van acht Catalaanse politici. Ze worden door de Spaanse overheid verantwoordelijk gehouden voor de huidige politieke onrust. Door een autobom zijn in het oosten van Syrië tientallen mensen omgekomen. De aanslag was in de stad Der al-Zor, bij een plek waar vluchtelingen werden opgevangen. Islamitische staat zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag. De terreurgroep is onlangs uit Der al-Zor overdreven door het Syrische leger... De stad is onder meer vanwege de ligging aan de grens met Irak van strategisch belang. De 18e Amsterdamse museumnacht heeft zo'n 33.000 mensen getrokken. Dat zijn ongeveer 1000 mensen meer dan vorig jaar. Ruim 50 Amsterdamse musea en andere culturele instellingen deden mee. Bezoekers konden ruim 300 speciale exposities en programma's bezichtigen. Het weer, het is wisselvallig met de meeste regen in het zuidoosten.